I get Ja. Sugar Hill Gang, Rappers Delight. En eh, daarmee openen we een nieuwe keizerrijk. Met uh, nog tot 11 uur fatsoenlijke muziek en onfatsoenlijke praat. En dit is uh, eh, Iels de Lange en Do Love To Love You. I'm feeling like a misfit, got the big hit, got addicted to. First time I didn't like it, now I need it, double dose of you. You got me feeling helpless. with the wrong tattoo You're looking like an angel But a halo doesn't make it true My heart, you know Just doesn't first cab, take it to your door. No matter how I fight it. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you do. de Zootons. En Valerie, het van eh, Amy Winehouse. En wat dus ook gewoon veel beter is. Zo goed. Eh, nou, eh, weer een nieuwe aflevering Keizerrijk. gaan we doen? nou, net als elke keer. Giel van Bokhoven komt, komt voorbij. Is net ietsje beroemder dan vorige week. vertel ik je later nog wel. Ehm, komt er al. En uiteraard volgend uur nog QMU. Dus blijf luisteren. Dit zijn de Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. bed with me? Would you go to bed with me? Nou nee, uh, liever niet. hey, eh, tijd van het jaar.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 sector. I drive a thousand miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking sector Marvin Radar Detector en de Smith Burrows, When the Thames Froze. En uh, nou ja, ik had een, eh, een artikel gelezen op eh, internet. Dat ging over een artikel in Psychology Today. En dat gaat over hugging. En hugging is eigenlijk vertaald schrokken. En het gaat eigenlijk over doen wat, wat, wat varkens doen. En dat is een nieuwe trend in de in de datewereld. Nou ja, datewereld. Dus eigenlijk wat het op neerkomt is dat mannen die uh, zin hebben om vrouwen te scoren, die gaan dan op zoek naar gewoon hele dikke vrouwen. Omdat die weten dat, um, dat die eh, een laag zelfvertrouwen hebben. Dus makkelijker, eh, makkelijker ja zeggen. En dat is echt een, echt een trend dat ze gewoon mensen met een minderwaardigheidscomplex gaan opzoeken. En dan proberen mee naar huis te nemen. Ik had het uitgelegd aan Giel van Bokhoven. En die kon er al mee, zei hij. Dus nou ja, straks Giel van Bokhoven. Maar eerst Sister a Down een Chop Suey. suicide. I cry when angels deserve to die. my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Rijk. perfect harmony and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fast for the recipe. This is something in him If you got the goods, he'll come and buy it just to stay in the click So don't delay, act now, supplies are running out Allow if you're still alive, six to eight years to arrive And if you follow the mate, be out tomorrow But if the office shine, you might as well be walking on the sun broke out and they broke out you've soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and Kiss on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack. Put you away, you need to be there when your baby's old enough to now if you're still alive Six to eight years to arrive And if you follow them it be out tomorrow But if the office shun You might as well be walking Eh, goedenavond. Ik spreek met eh, Giel van Bokhoven. Dag meneer Dokhoven. Goeiedag. Um, ik spreek met eh, de fitness in, in Almere. Ja, ja? fitness. Ehm, ik ik heb begrepen dat, dat u, u bent 24 uur per dag open, toch? We zijn 24 uur open. Ja. Um, is het druk? Het is wel druk, ja. Ja? ik, zijn er veel vrouwen? Pardon? Er zijn er veel vrouwen? Ik ben namelijk mijn vrouw kwijt. En ze ging sporten, zei ze. Dus ik dacht, misschien is ze bij u. Nou, uh, eh, voorlopig zijn alleen maar eh, heren hier. Alleen maar heren? Ja. Maar komen er wel veel vrouwen op zaterdagavond? Uh, er zijn er wel vrouwen die komen. Ja, ja? En, en, en, wat voor vrouwen zijn het dan? Van alles en nog wat. Ja, ook, ook um, dikke vrouwen? Ja. Ja? En ehm, komen die dan met, met, met groepjes? In het begin wel, maar daarna niet meer. Nee? Oké. Okay. Ehm, en, en hoe zien die er dan uit? Moet je zelf een keertje komen langs. Hebben, die, hebben die dan veel, veel lage kleren aan? Of, of juist hele strakke kleren? Nou, eh... Uh, ik begrijp de vraagstelling helemaal. Een, zeg maar een strakke legging of hebben ze nou zo'n zo'n zo'n grijze joggingbroek aan? Nou, ze hebben gewoon sportkleren aan. Ja? Hoe ziet dat eruit dan? Gewoon sportkleren, zoals je een sportwinkel koopt. Ja, maar bij dikke vrouwen zit dat toch een beetje anders? Nou, ze hebben gewoon sportkleren aan. Ze hebben niet speciale legging aan. Of... Nee, maar dan zie je alles wel trillen en zo. Nee. Nee? zijn ze strak ingepakt? Sommigen wel, anderen zijn hebben gewoon sportkleren aan. Vaak, van die sportbroeken, dus dat zie je allemaal niet. Nee. Oh. En, en dan gaan ze zweten, of niet? Met wie spreek ik? Met Giel van Borgoven. Luister Giel, eh, ik heb best wel druk. Als je zelf wil komen kijken, dan ben je van harte welkom. Oké. Ja? En wanneer is het drukst met de dikke vrouwen? gewoon de hele week heen komen. De hele week zijn er dikke vrouwen? Ah, oh, top. Dan, dan kom ik nog wel een keertje kijken. Nee, is goed, kerel. Oké. Okay. Veel plezier. Joe. let me I'll get physical with you. I just gotta dance right now, it's critical to do. the road. Mr. Doorman, stop teasing. I'm freezing out here. See, I got pins inside. It's my birthday tonight, and I'm not wearing trainers, not to mention knickers. It's futile to debate. with St. Peter out of the gate, made of protein milkshake and low carb intake.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 Ik neem je mee, hey, Ik neem je mee, hey, Ik neem je mee, hey, hey, Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb Terwijl ik nu alleen maar denk. Ah, wat zij is zeil me wereld?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 In Nieuwegein? Ja. Ja. Ehm, ik ben mijn vrouw kwijt. En, ik ben mijn vrouw kwijt en die is aan het gaan sporten, zei ze. Dus ik dacht, ik, ga gewoon even bellen. Misschien vindt u ze. Uh, even kijken. Ja, ik weet niet. Mevrouw van Bokhoven. Mevrouw van Bokhoven. Mevrouw van Bokhoven? Nee? <laughs> nee, eh, ik, eh, waarschijnlijk is ze al naar huis. Oh, oh want eh, kunt u omschrijven wat voor vrouwen er zijn? ja, ik heb ze even gevraagd, ik heb even opgeroepen van mevrouw Bokhoven. Ze zeggen nee, dus... Oh, oh, en... Eigenlijk allemaal weg. Oké, want mevrouw is nogal dik, dus misschien... Nee, ik zie hier geen dikke mevrouw. Nee, komen er wel eens dikke vrouwen? Ja, ja, ja precies. Die komen, dan met, met, komen ze dan met z'n allen? Nou, dan komen ze niet altijd met z'n allen. Oh. Dus, ja. Dan, maar dan, dan oh, maar ze komen wel vaak, dikke vrouwen. Nou ja, ik, eh, ja dat is variabel natuurlijk. Ja. Ik, eh, ja, ik, ik let er natuurlijk niet altijd op of vrouwen dik zijn. Niet? Want, eh, en en ehm, hoe zien die er dan uit? Hebben ze dan strakke kleren aan? Zegt u? Strakke kleren? Eh, ja, dat, eh, dat varieert. Dat je alles ziet zie lubberen, zeg maar, en, en trillen. En zweten. Wat zegt u? L lubberen en trillen en zweten. Ja, ook zweten is af. Ja, en dat ruik je dan ook natuurlijk? Wat zegt u? Dat ruik je dan ook, het zweet van die dikke vrouw? Dat, eh, dat hopen we maar niet. Zo. Nee? Is het goed, goed geairconditioned? Ja, ja. Ja, ja. En, en dan gaan ze dan ook op de, op de lopende band? Ja, dat zou kunnen. Ja. En, en, oh ja, en dan gaan ze harder rennen? Ja, eh, ze gaan ook harder rennen. En dan, dan, dan, zie je de borsten zo... Ze is er niet. Nee, ze is er niet. Nee. En, en, en wanneer is het de drukste met de dikke vrouwen? Uh, dat zou ik echt niet weten. Oh, houdt u niet in de gaten? Nee, dat houdt niet in de gaten hoor. Want ik denk dat dat juist de goede markt is. Ja, weet ik niet. nou. Ja. Oké. Dan, dan, eh, dan zoek ik nog even verder. Ja? Oké. Oké. Fijne avond. Ja, fijne avond. Joe. Sorry, ik kan het echt niet laten. echt nog uh, eentje, eentje doen. Ik uh, ben ik maar eh, een, teenage dirtbag. Oeh, dat was een bruggetje. Ja. Yeah. This Samen, Yeah. Royal Republic en Tommy Gun. En daarvoor dus uh, uh Teenage Dirtbag. En daarvoor Giel van Bokhoven, die deze week een soort van eh, nationale roem kreeg. Dat is misschien een beetje veel gezegd. Maar hij kwam terecht op, eerst op de ehm, deachteruitgang.nl. En daarna werd hij gelijk doorgelinkt op vkmac.com. En dat is een heel groot blog. En daar stond Giel van Bokhoven op een gegeven moment op. En uh, die heeft dus iets van 4000 mensen die hebben geluisterd naar Giel. Dus eh, nou, deze komt er dan binnenkort ook alweer weer op, gok ik zo. Dit is eh, Julian Villard en Joni. Deep in my darkest tower That's when I feel the power That's when I know nobody can Why don't you hand it over? Take a load off of your shoulder. Think I can handle the weight of your worry.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 ain't got no problem with you, baby. Cause you're alright, Joan. Julian Villard en Joni. Ik, eh, ik vermaak me kostelijk hier, eh, jongens. Ik, eh, ik wil nog wel een uurtje eigenlijk. Nou, ik hoop jij ook. Dus blijf luisteren nog tot 11 uur. Keizerrijk op Moedijk FM. Hi. Dit zijn Milan en Phoenix en Carnival. Tot na tienen. Hallo. donderdagavond van 9 tot 11. Keizerrijk met Koert de Keizer. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road, but on no. Still, it's all good, I suppose. Cause she didn't complain, she backed it up. So I got behind her and I lapped it up. Then we danced all night till the sun came up. Then I took her to my yard and I wrapped it up. A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet. featuring David Byrne en Dizzy Rascal en Dojam. En eh, welkom bij het Tweede Uur Keizerrijk. Wat gaan we nog doen? Nou ja, de QMU zit er nog aankomen. Eh, mijn favoriete kerstplaat van dit jaar ga ik zo draaien. Maar uh, eerst de Black Keys en Lonely Boy. Keizerrijk met Koert de Keizer. Shiny Happy People. En dit is uh, eh, Dio Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. <laughs> Sorry man. ik kan dit Ik kan niet uh, Yeah. Hey Big, dus dat die de gek. Let's Zie als ik trok in de tijd, dan had ik niet zo bescheid Dan ging ik gewoon naar school, dan kwam ik op dan de tijd Deed ik beter mijn best, werkte ik wel mee In plaats van geschorst wordt een elke week Dan zette ik het door, gaf ik de money op Had ik toen niet bereikt, dan was mijn moeder nu trots Maakte mijn eerste zou ik doen net zo begin Ik na mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los Als ik druk kon in de tijd, zit ik vaker in de klas Als ik dit zo bekijk, kwam het later wel verpas Als ik terug kon in de tijd, zou ik praten met mijn man Zo zou ik ervoor zorgen dat mijn vader er voor me was Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel stress Waren dingen voorkomen, waren dingen in weg Yeah, en alles wat ik over heb spijt Want als ik terug kon in de tijd, ja dan was alles nu flex Als ik denk aan al die dagen Dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik had ik maar een tijdmachine, tijdmachine Maar die heb ik niet Dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen, sparen als ik terug gewoon in de tijd Dan was je nu hier bij mij Dan was ik niet meer alleen Dan had ik je aan mijn zij Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei En dingen die ik doe zetten ik dan omzij Dan waren we naar de stad Waren we naar de film Maar zou ik je elke dag bellen Vragen om te chillen Zou ik je vaker vragen Vragen wat je zou willen Dan was ik niet vaak weg Nee dan zaten we vaker binnen Had ik in je vertrouwd Had ik in je geloofd Had ik van je gehouden Dan had ik het je beloofd Had ik je in mijn armen Had ik je om mijn schouder? Had ik een tweede kans Dan had ik het niet verkloot Als ik terug kon in de tijd dat ik dingen niet gezegd Ruzies die we hadden ging ik liever uit de weg Yes, en alles wat ik over heb is pijn Want als ik terug kon in de tijd was je nu niet meer mijn ex Als ik denk aan al die dagen Dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine Tijdmachine, maar die heb ik niet Dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen Sparen voor een tijdmachine machine Als ik terug kon in de tijd Was ik precies hetzelfde, was ik een probleem En niemand die kon me helpen Als ik terug kon in de tijd Zet ik vanaf mijn elfde op als nog schoon Maar zal het best wel niet werken Als ik terug kon in de tijd Was ik zeker de ergste, was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergeren Als ik terug kon in de tijd Zou ik me niet beperken, zou ik me laten gaan En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen hoe het allemaal ging Had ik het aan machine, dus zat ik een nieuwe al in Homie, dat was ik weg, homie, dan zou ik gaan Dan deed ik die dingen erger dan ik al had gedaan aan ik was niet normaal Al vanaf het begin heb ik alleen mijn schijmen wat iedereen van me vindt Als ik terug kon in de tijd, dat het allemaal geen zin Want als ik terug kon in de tijd, was ik hetzelfde kind yeah. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine Maar die heb ik niet dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen Sparen voor een tijdmachine Als ik terug kon in de tijd Als ik terug kon in de tijd Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink To analyze my dreams says it's lack of sex that's bringing me down I went to a whore He said my life's a bore So quit my wife because it's bringing her down Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding Green Day, Basket Case. En eh, ja, ik ga toch gewoon weer draaien. Het, uh, <laughs> de nieuwe Blink-182. Nummer heet After Midnight. Ik ben nog steeds de enige DJ in Nederland die hem draait. Fuck dat, boeiend, interesseert me niet. Ehm, er is nu ook een videoclip bij. Maar die moet je niet gaan kijken, want je moet gewoon lekker naar uh, blijven luisteren. Dat is veel leuker nog. Goed, dit is Blink-182 en After Midnight. close to death Like when you're driving me crazy Hold on as we crash into the earth A bit of pain will help you suffer when you're hurt For real Cause you are driving me crazy By your lips, your words, a robbery Do you grin inside? You're killing me All along we talked up forever I kinda think that we won't get better It's the longest dark, but the end's not too far away Ijzerrijk. Moerdijk FM. say no 15, 17. En eh, nou, de Q die komt eraan hoor. Wees me niet bang. Die eh, is weer extra kut. Het is eh, weer een poëtisch wonder, kan ik wel zeggen. Maar eerst de Frey en Heartbeat. you got get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Avicii III en Levels. Maar haal gauw het gas maar van de lolly af. Want het is tijd voor... Koorts Kumu. Koorts Kumu, oftewel Koorts Kutmuziek. En ik heb weer iets verschrikkelijks kuts gevonden. Ik zal nog even uitleggen voor eh, de mensen die het de eerste keer luisteren. Hè, die ene luisteraar. Ehm, elke aflevering zoek ik op internet naar mensen die denken dat ze talent hebben. En daardoor eh, een clipje maken en op YouTube gooien. En dan zeg ik, hé, hey, je bent een sukkel. En dan ga ik de muziek draaien. Zo simpel is het. En eh, nou, deze week heb ik eh, ehm, Billy Bogaert en Jeroen. En Jeroen is, is zo'n type, weet je wel, die dan op openingen van supermarkten dan komt presenteren. Want hij is een talent. Weet je wel, dan trekt hij zijn groene bodywarmer aan. En dan gaat hij liedjes zingen. En, en dan gaat hij de kinderen entertainen. Zo'n zo enge, enge man die, die veel te oud is voor dat soort werk, maar hier dan zijn geld mee verdient. Je kunt hem eh, vinden op jeroensjeugdshow.nl. En dan kan je ook leren dat hij graag, eh, graag een, eh, naar ehm, spaghetti eten, dat hij alles op TMF leuk vindt en dat hij de Donald Duck leest. Nou, zo'n type is het, Engeman. Goed, en hij heeft dus voor een, een winkelcentrum in Rijswijk heeft hij een, een character verzonnen. Een character, zo staat het ook op de site. En um, en die heet dan Billy Boogaard. Het winkelcentrum heet ook Boogaard. En het is echt een enge, enge pop met zijn groot hoofd, weet je wel. Kijk kijkt echt heel eng aan zijn hoven, ogen. En eh, nou ja, Billy Boogaard heeft dus samen met Jeroen een hit. En Jeroen is echt een poëtisch wonder. Je zou echt, de, de tekst moet je luisteren. Nou, ik had het nooit verzonnen. Dus eh, ja, de... Koets Cumu. van deze week is Billy, Bo eh, Billy en Jeroen. En het nummer heet ook Billy Boogaard. Nou, daar gaan we jongens. Koets, Kumu. Hey, hey, hey, doe maar lekker mee. Oké. Okay. Hey, hey, hey, Billy is oké. Okay. Goed rijmen wordt goed. Kampen op de grond, schreeuwen met je mond. Mond, ja. Billy ook gaat schut weer met zijn kont. Oh, kont, dat mag je toch niet zeggen, Jeroen. Hey, hey, doe maar lekker mee. Hey, hey, hey, ja. Billy is Oké. Oké. Oké. Nou, nou. Billy is een rakker met zijn blauwe pet. Doet soms rare dingen en hij maakt altijd pret. Let Met de gave gimpen, een iPod op zijn kop. hij reclame. naar alle mensen, ja Billy die is top. Oh, hij is top. Hey, nou, nou. Hey, hey, doe maar lekker mee. Waarmee? Hey, hey, hey, Billy is oké. Okay. Stampen op de grond. Wat rijdt op grond? Met je mond. En? Billy Bo gaat schud weer met zijn kont. Oh. Hey, hey, hey, doe maar lekker mee. Hey, hey, hey, Billy is oké. Oké. Oké. Ja, ja. Billy is oké. Oké. Oké. Oh, je Jeroen, me beter een klootzak. Dus loop eens door de boga, daar zie je Billy gaan. Maak dan snel een foto, dan blijft hij even staan. Dat wil je echt niet. Hij houdt veel van shoppen, dan gaat het naar zijn zin. Ja. Want hij loopt vrolijk lachen, echt alle winkels in. Nou, nou. Hey, hey, hey, doe maar lekker mee. Hey, oh. hey, oh, please kill me. Is oké. Stampen op de grond. Schreeuwen in je mond. Stop. Billy Billy waar je komt. Olé. Oh, hey, hey, hey, Billy is oké. Okay. Goed. hey, Oh, oh, wat gaan we doen? Doe maar lekker mee. Hey, hey, hey, Billy is Billy is oké. Okay. En we stampen. We schreeuwen. Ja, we schreeuwen. Schreeuw van de pijn in mijn oren. Bloed, bloed uit mijn oren. Doe, maar Doe jij mee? Nee, flikker op. Want hij is echt oké. Okay. Echt? Oh, dat, nou geloof ik je. Oh, gaan weer. Doe maar lekker mee. Hey, hey, hey. Billy is oké. Stampen op de grond. Schreeuwen met je mond. Dit vinden kinderen toch niet leuk? Dat schudt weer met zijn kont. Koets. Hey, hey, hey. Doe maar lekker mee. Hey, hey, hey. Billy <laughs> is oké. Oké, oké. Billy oh. is oké. Hou, hou op, Jeroen. Maak er een eind aan. Koerts Q. Ja, godverdomme zeg. Ik denk dat ik echt ergens iets in mijn lichaam is gewoon dood nu. Het is tijd ervoor. voor eh, grof geweld. Ik hoop dat je doodgaat, Jeroen. within your friends, there's no problem you can't win. Someone that's always got your back, not caring about this or that, just hanging out. less than Jake. Yeah, uh, uh, uh, less than Jake, and we're all dudes. And this is like dudes. Word. <laughs> Snoop Dogg, Wiz Khalifa, and Bruno Mars.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 Volgende week is mijn goede vriend Nino hier ook weer. En dan gaan we net als vorig jaar gaan we weer drie uur lang alleen maar kerstmuziek eh, draaien. Dus als je zin hebt om, eh, om suggesties te doen, kan dat. Hè? Kan je mij even mailen of facebooken. Dat de Keizer Facebook. Of op Twitter, dat is Keizerrijk. En dat schrijf je natuurlijk met E, lange I, Z of korte I, Z. dan ga ik nu alvast mijn favoriete kerstplaat van dit moment draaien. Dit is de Kick en A Christmas Song For You. Ja, nu ben je in de war. Want eh, normaal gesproken is one dat uh, zo'n beetje de laatste statistiek die draai. Maar uh, Song 41 die hield ermee op ergens halverwege. dat was Into Deep. Dus nou ja, dan draai ik gewoon nog een plaat. Dus Go Back to the Zoo. En Smoking on the Balcony. was hem weer keizerrijk voor deze week. En luisteren eh, volgende week ook weer. Dan ben ik zeker weer terug samen met Nino. Gaan we al je favoriete kerstplaten draaien. En niet, niet eh, de alle klassieke kerstplaten. Dus eh, Mariah Carey en Wham. Maar ook gewoon nieuwe platen. Dat is veel vetter. Goed. Tot volgende week. Later. Tot de volgende knoop.